Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Twee Oekraïense anticorruptie-instanties hebben ontdekt dat er fraude is gepleegd... bij de aankoop van drones en ander militair materieel. Vier mensen zijn opgepakt. Een parlementslid en een eenheid van de Nationale Garde... zouden overheidscontracten hebben afgesloten tegen veel te hoge prijzen. Een derde van het geld was voor hen. Volgens Oekraïense media is het parlementslid een partijgenoot van president Zelensky. Die probeerde laatst nog de onafhankelijkheid van de anticorruptieinstanties in te perken. Maar na felle protesten deed hij dat toch niet. In Duitsland is waarschijnlijk opnieuw een spoorkabel gesaboteerd. Gisteren stond in de deelstaat Sachsen-Anhalt een data- en stroomkabel in brand langs een goederenspoor. De Deutsche Bahn denkt dat die brand is aangestoken. Deze week werd tussen Düsseldorf en Duisburg al twee keer een spoorwegkabel in brand gestoken. Doordat het treinverkeer stilviel op het drukke traject werden tienduizenden reizigers getroffen. Een licht verstandelijke beperking bij verdachten wordt vaak niet herkend in politieverhoren. Dat meldt Nieuwsuur. Een op de drie verdachten heeft zo'n beperking. Ze worden vaak op dezelfde manier verhoord als andere verdachten... maar begrijpen soms dingen niet. En dat kan leiden tot verklaringen die niet kloppen... waardoor politiezaken soms stuk lopen. De natuurbranden die in Zuid-Europa en Turkije wekenlang om zich heen grepen... zijn voor een groot deel onder controle. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor nieuwe hittegolven. Zo kan het vuur in Spanje en Portugal weer oplaaien door de hitte en de harde wind. Door de branden zijn al duizenden hectares bos en natuur verwoest. In Turkije vielen ook 14 doden. Zeker tien brandweerlieden kwamen om. ook in meerdere Balkanlanden en in Italië werden duizenden mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Het weer, op de meeste plekken droog, maar ook enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Morgen begint met zon, maar later in de middag meer bewolking, tot de graad of 22. En in de avond gaat het regenen.